Gert Kluk met het NOS Journaal. Diefstal uit vrachtwagens op parkeerplaats lopen twee jaar een proef gehouden. Volgens Transport en Logistiek Nederland is de criminaliteit op die plekken gedaald tot bijna nul. Vanmiddag worden de resultaten bekend van een studie naar de mogelijkheden om het systeem in het hele land in te voeren. Apple en Nokia hebben een schikking getroffen in hun strijd over het schenden van patenten. Afgesproken is dat de bedrijven bepaalde patenten van elkaar mogen gebruiken. In ruil daarvoor betaalt Apple voortaan royalties aan Nokia bovenop een eenmalig bedrag. Hoeveel is niet bekendgemaakt. De strijd tussen de bedrijven liep al twee jaar. Nokia zei dat Apple onder meer met de iPhone en de iPad diverse technologische vondsten gebruikte zonder daarvoor te betalen. Voor het noodlijden en Nokia komt de schikking op een goed moment. Er dreigt een kwartaalverlies, maar volgens het bedrijf is die dreiging nu afgewend. De Japanse autofabrikant Honda verwacht een forse winstdaling. Honda denkt dat de winst bijna 65% lager is door de aardbeving en tsunami in Japan. Dat leidde tot een tekort aan onderdelen waardoor de productie lang stil lag. Honda verwacht dat de productie eind deze maand weer op het normale niveau is. Minister Rosenthal vindt dat enkele Europese landen te snel de overgangsraad in Benghazi hebben erkend als het wettelijk gezag in Libië. Volgens Rosenthal heeft de raad nog te veel een band met alleen het oosten van Libië en niet met het hele land. Gisteren erkende Duitsland in navolging van onder meer Frankrijk en Italië de overgangsraad in Benghazi als legitieme machthebbers in Libië. Volgens minister Rosenthal is dat in strijd met de lijn die in de EU is afgesproken. Het weer, stapelwolken en zon, een kleine kans op een bui, vooral in het zuidoosten. Het wordt 18 graden aan de noordkust tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er nog file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor het knooppunt Muidenberg 3 kilometer. Na een aanrijding is de linker dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 6 kilometer. En verderop bij bergen nog eens 2. Op de A27 Almere-Utrecht voor Beeldhoven 2.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 Uh-huh. hoorde van Sophie Alice Baxter. Het is kwart over vier en we gaan eh, door met het volgende interview. Ping, door van Aldo. Um, Jaap Koper sprak eh, afgelopen week met Phil Bastiaans. Hij rijdt in de Dutch GT4 klasse.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 Dat was 100% rijden Gelukkig eh, was het precies 9,5 jaar geleden dat ik de laatste schade had gereden. Dus het mag natuurlijk nooit, maar het kan dan. Alleen, ja, dat is natuurlijk wel een grote klapper meteen in het eerste weekend en de derde ronde van een nieuw seizoen voor je kampioenschap.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 Ja, nu ren je de rest van het jaar erachteraan. Um, ehm, ik heb, hebben natuurlijk al vaker gesproken, ook voor het seizoen. En daar is het gewoon eh, het, eh, de schade beperken. Eh, ik denk gewoon dat de, de BMW eh, de snelste auto is.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 Ja, Jan is er niet. dat is wel zonde. Met mensen natuurlijk in ieder geval. Eh, hij start maandag zijn race achteraan. Ja, en de hoofdrace starten we van pool. Dus laten we zien eh, wat we er samen van bakken.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 Dat betekent shortboarders, longboarders, uh, mensen die gevorderd zijn, maar ook mensen die niet zo goed zijn. Ja. Alles een beetje door elkaar heen. Eh, we hebben allemaal kraampjes op het strand, eh, wat surfshops die hun spullen aanbieden. we hebben zeg maar een heuse kunstenaar die schilderijen exposeert.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 Oké, ja. Maar we hebben al heel veel voorinschrijvingen, dus er zijn nog maar 20 plekken of zo. Oké, dus als je wil meedoen, dan moet je wel vroeg te zijn, anders is de kans dat, je, dat, het, dat het vol is groot.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 En dat is voor iedereen gratis te proberen. Ja en die denkt van nou, ik eh, zou wel eens een plankje willen proberen. Ja. Dat kan gewoon gratis hier. Eh, als je zelf een pak hebt, moet je die dan wel meenemen, of het water is echt koud. Ja. Je kan eventueel ook nog een pak uren hier. En dat kost dan wel, eh, ik geloof, een tientje. Oké. Maar dan zou je de hele dag in het water kunnen liggen met allerlei testbordjes. Nou, oké. Klinkt allemaal heel erg leuk. En wat is de minimale leeftijd ervan? Eh, de minimale inschrijfleeftijd voor de wedstrijd is 12 jaar. Oké. Eh, voor de rest is iedereen welkom. Maximale leeftijd eh, tot je niet meer kan lopen? Inderdaad. <laughs> nou, misschien is dat ook nog, hè?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 We gaan even de laatste paar berichten behandelen. Aldo. Ja, afgelopen deze is er juist een wandelvierdaagse weer van start gegaan. Speciaal is deze keer de extra wandelvierdaagse voor viervoeters toegevoegd. hebben de allereerste wandelvierdaagse van Nederland, in ieder geval een primeur voor Zandvoort. Vanaf de kantine van de Zandvoortse hockeyclub was het weer elke avond een wandel in de directe van de Zandvoort en elke gedeelte van de verderwijk van onze badplaats. Behalve de speciale pleisterplaats is de wandel dat nu ook zo dom. Vaste verwoonplek voor de trouwe viervoeters. Nu speciaal zaak Bobby zorgt voor de oh, zeer aantrekkelijke versnaperingen aan water. De actief was Oh is Kielzand voor de driedaagse organisatiemiddag. Veel vrijwilligers gezien met alle circa 400 wandelaars en circa 30 het voertuigen genieten.